Levi van Eck met het NOS-journaal. De schooladviezen voor leerlingen uit groep 8 vielen vorig jaar gemiddeld lager uit dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. De oorzaak is het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis. Daardoor kon het schooladvies dat docenten in februari hadden gegeven niet meer naar boven worden bijgesteld. Vooral meisjes kregen een lager schooladvies. Dat komt omdat zij vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets halen. Het aantal meisjes met een VMBO-HAVO-advies of hoger daalde vorig jaar met 7 Malek F., de man die in 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen op straat met een mes aanviel... deed dat naar eigen zeggen in opdracht van de duivel. Dat zei hij op de eerste dag van zijn hoger beroep. Bij de aanval op 5 mei 2018 raakten de slachtoffers levensgevaarlijk gewond. Het gerechtshof moet bepalen of F een terrorist of een psychiatrisch patiënt is... De rechtbank oordeelde eerder dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is... en legde hem in 2019 alleen tbs op. Het OM ging daartegen in beroep. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat er iets van risico moet worden genomen met coronaversoepelingen. Al wil hij na het overleg met minister Grapperhaus geen datum noemen waarop die versoepelingen volgens hem mogelijk zijn. Grapperhaus bleef er na afloop van het beraad bij dat 21 april in ieder geval te vroeg is. Een grote brand in de Russische stad Sint-Petersburg... heeft een monumentaal fabriekscomplex in de as gelegd. Een brandweerman kwam bij het blus om het leven. Twee mensen die in het gebouw waren raakten gewond. Het is nog onduidelijk hoe de brand in de 19e-eeuwse textielfabriek kon ontstaan. Volgens het Russische persbureau Interfax verkeerde het pand in slechte staat... waardoor het vuur zich snel kon verspreiden.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 Oh wel, alle schade is gedaan. Ik had het beste met je voor, maar sta nu zelf achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Het doet pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog moet ik je laten gaan. Dus droog je tranen nog. En meer de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat. I don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a tree and swing rock to rock, take a sled and slide. naar boven Je weet dat als ik voor je sta Dat ik voor je ga Dat ik alles doe voor jou En wat ik in je ogen zie Doet mij verdriet Dus stil maar lief Als de wereld that you can music, I might lose it.